Acht aangrenzende woningen werden ontruimd, maar de bewoners konden weer snel naar huis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal studenten dat dit jaar begint aan een universiteit lijkt licht te stijgen ten opzichte van vorig jaar. Naar schatting zijn er 42.500 eerstejaars. Het zijn er 500 meer dan vorig jaar. Toen nam het aantal nieuwe studenten met 12% toe en dat was een forse stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. In het hoger beroepsonderwijs daalt het aantal studenten licht. De aantallen zijn gebaseerd op voorinschrijvingen. Minister Hirschballin wil snel met onder meer de Raad van de Korpschefs praten over de projecten van de Nederlandse politie in Suriname. De minister wil dat naar aanleiding van uitspraken van de Amsterdamse korpschef Welten. Die zei namens de korpschef dat de politie moet stoppen met de projecten in Suriname. Heer Spallin liet daarop weten dat Welten niet over de samenwerking gaat. In de Turkse ambassade in Tel Aviv in Israël is gisteravond een Palestijnse indringer overmeesterd en afgevoerd. De man was gistermiddag het gebouw binnengedrongen. Hij gijzelde consul-generaal en dienstvrouw, maar werd door een bewaker in zijn been geschoten. De Palestijn wilde asiel in Turkije. Vier jaar geleden voerde hij een soortgelijke actie uit in de Britse ambassade. In de eerste play-off voor de Champions League heeft Ajax in Kiev met 1-1 gelijk gespeeld tegen Dynamo. In de 56e minuut kreeg een speler van Kiev een rode kaart. Een minuut later scoorde Jan Vertongen met een kopbal na een vrije trap. En minder dan 10 minuten later viel de gelijkmaker. Het weer, bewolkt en buien, pas later in de middag vanuit het westen droog en opklaringen.